om de Iraakse dictator Saddam Hussein omver te werpen. De terugtrekking was eigenlijk voorzien voor eind deze maand... en dat blijft ook de officiële datum voor het eind van de operatie Iraqi Freedom... benadrukt het Pentagon. De Amerikaanse aanwezigheid in Irak is nog niet voorbij. Tot zeker eind volgend jaar blijven nog zo'n 50.000 militairen in het land... onder meer om het Iraakse leger te adviseren en op te leiden... Bestuurslid Radcliffe van het Nelson Mandela Kinderfonds is opgestapt. Hij doet dat naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over de diamanten die hij in 1997 had aangenomen van fotomodel Naomi Campbell. Dat hij de diamanten had aangenomen biechtte hij pas op na een verklaring daarover van Campbell voor het Sierra Leone-tribunaal in Den Haag. Volgens de aanklager waren de stenen afkomstig van oud-president Taylor van Liberia, die in Den Haag terecht staat voor oorlogsmisdaden. Teder zou de diamant hebben gekregen voor het leveren van wapens aan rebellen in Sierra Leone. Radcliffe neemt ontslag om te voorkomen dat de organisatie van Mandela reputatieschade oploopt. Zeker vier Israëlische militairen worden ervan verdacht dat ze laptops hebben gestolen op de Mavi Marmara. Dat is een van de schepen die eind mei op gewelddadige wijze werden tegengehouden toen ze de Israëlische blokkade van de Gazastrook wilden doorbreken. Volgens Israëlische media zijn de militairen, onder wie een luitenant, vastgezet. Er zouden vier tot zes laptops zijn gestolen van de Mavi Marmara. Negen opvarenden van dat schip kwamen om bij de Israëlische commandoactie. De diefstal heeft de Israëlische strijdkrachten in grote verlegenheid gebracht... terwijl de entering van de hulpvloot toch al heeft geleid tot een storm van internationale kritiek. Dan het weer...